Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Daniel Ellsberg is overleden. Hij was de klokkenluider die de zogenoemde Pentagon Papers naar buiten bracht in 1971. Dat waren duizenden geheime documenten over de oorlog in Vietnam. Hij maakte kopieën van de 7000 pagina's. Uit de Pentagon Papers bleek dat meerdere Amerikaanse presidenten hadden gelogen over die oorlog. Zo verzwegen ze dat de Vietnamoorlog niet te winnen was en logen ze over gebeurtenissen op het slagveld. Ellsberg werkte onder meer als militair analist voor het Pentagon. In het latere leven was hij vredesactivist. Daniel Ellsberg was 92 jaar. De NAVO richt een nieuw centrum op dat onderzeese pijpleidingen en kabels moet beschermen. Aanleiding is de vermoedelijke sabotage van de Nord Stream gaspijpleidingen in september. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg zegt dat het onmogelijk is om de duizenden kilometers aan leidingen te monitoren... maar dat de NAVO wel beter kan worden in het verzamelen van inlichtingen. Afrikaanse landen willen bijdragen aan een vredesplan voor Oekraïne. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa heeft dat gezegd... na een ontmoeting tussen een Afrikaanse delegatie... en de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Zelensky zei vandaag opnieuw dat vredesbesprekingen pas mogelijk zijn als Rusland zijn troepen uit Oekraïne heeft teruggetrokken. Hij vroeg zich ook af waarom de Afrikaanse delegatie na het bezoek aan Kiev doorreist naar Moskou. Frankrijk heeft op zijn derde duel in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 gewonnen. In het Portugese Faro kon de groepsgenoot van Nederland bepaald niet overtuigen tegen Gibraltar, maar won het wel. Het werd 3-0. Frankrijk gaat met drie overwinningen aan de leiding in groep B. Griekenland staat tweede met zes punten door een 2-1 zege op Ierland.